4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De adoptie van kinderen uit het buitenland wordt voorlopig niet stopgezet. Wel neemt staatssecretaris Dijkhoff maatregelen om de zorgvuldigheid en kwaliteit van de procedures te verbeteren. Zo wil hij de ouders en de kinderen tegemoetkomen. En de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming adviseerde in november het kabinet nog te stoppen met adoptie, omdat het belang van het kind altijd voorop moet staan en dat het in het belang van het kind is om in de eigen cultuur op te groeien. Er komen voorlopig geen Amerikaanse grenscontroles op Schiphol. Het kabinet heeft de onderhandelingen hierover met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft minister Koenders gezegd na vragen van GroenLinks. Die partij wilde weten of het inreisverbod dat president Trump heeft ingesteld voor mensen uit zeven islamitische landen straks door Amerikaanse douaniers op Schiphol wordt uitgevoerd. Discountwinkel Euroland is failliet verklaard. Er zijn 23 winkels in onder meer Apeldoorn, Breda en Alkmaar. Die blijven voorlopig open. De curator zegt dat de harde concurrentie van onder meer de Action de oorzaak is van het faillissement. Euroland hoopt een doorstart te maken. Bij de keten werken bijna 90 mensen. En de Poolse oud-president Walesa werkte in de jaren 70 voor de geheime dienst van het communistische regime. Dat concluderen handschriftdeskundigen aan de hand van rapporten en bonnetjes. De beschuldiging is niet nieuw en Waleza heeft altijd ontkend. Hij noemt de documenten van agent Bolek nep, maar voor de expert staat vast dat Waleza en Bolak dezelfde zijn. Het weer nog bewolkt met soms wat opklaringen. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen alleen ochtends in het noordoosten wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het af en toe licht regenen. Met 5 tot 10 graden is het vrij zacht. Donderdag en vrijdag wordt het nog zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB.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 test you, but the strongest survive. Another scar may bless you. I don't give up. Nah, no. Don't give up. Nah, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. they nibble on. Well, anyone no can do for you, dog.